12 uur. met het NOS-journaal. Voor het eerst wordt de Europese Commissie geleid door een vrouw. De Duitse Ursula von der Leyen kreeg vanavond een krappe meerderheid van het Europees Parlement achter zich. Ze kreeg 383 stemmen, 9 meer dan ze nodig had. In haar bedankspeech riep ze op tot samenwerking. Frans Timmermans heeft de Duitse Christen-Democraten gefeliciteerd. Hij noemt het een duidelijke ruggensteun voor een groen, eerlijk en sociaal programma. Timmermans wordt zelf vicevoorzitter van de Europese Commissie. Vakantiegangers in het buitenland worden opgeroepen uit te kijken naar Ridouan Taghi en Said Razouki. De twee criminelen worden gezocht voor een serie liquidaties. De politie heeft nieuwe tekeningen verspreid van hoe de twee er nu mogelijk uitzien. Mogelijk verblijven ze in Midden- of Zuid-Amerika, Spanje, Marokko of Dubai. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is nu ook via WhatsApp te bereiken... voor Nederlandse reizigers in nood. Een proef hiermee is goed bevallen. Het 06-nummer voor de WhatsAppjes is 24 uur per dag bereikbaar. Het noodcentrum van het ministerie blijft ook bereikbaar via telefoon en Twitter. De 87-jarige recordloper van de Nijmeegse Vierdaagse moet na de eerste dag opgeven. Bert van der Lans brak vanmiddag zijn sleutelbeen na een val van zijn fiets... en kan daardoor morgen niet meer van start gaan... Van der Lans uit Nijmegen heeft 71 kruisjes en is daarmee recordhouder. In totaal zijn er op de eerste wandeldag door de Betuwe 661 mensen uitgevallen. Morgen gaan er nog ruim 44.000 deelnemers van start voor de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vannacht. Bij minima rond de 11 graden kan er een mistbank ontstaan. Morgen overdag wolkenvelden, maar ook wat ruimte voor de zon.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 The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free.